moet met het RWS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel en tbs geëist... tegen een man die verdacht wordt van kindermisbruik... en het maken van kinderporno. De 37-jarige Nederlander zou in de VS een zesjarig meisje hebben misbruikt... met medewerking van haar moeder. De twee zouden ook samen kinderporno-opnamen hebben gemaakt voor het meisje. De strafzaak tegen de moeder in de VS loopt nog... De politie kwam de man op het spoor dankzij een groot Nieuw-Zeelands onderzoek naar een kinderporno-netwerk. Daarin doken foto's van het meisje op die de verdachte had gedeeld. Twitter heeft het afgelopen half jaar 235.000 accounts verwijderd... waarop extremisme wordt verheerlijkt. Jarenlang was het beleid van de berichtenservice dat iedereen mag zeggen wat hij wil... maar na kritiek besloot het bedrijf halverwege vorig jaar de regels aan te scherpen. Er zijn ook extra mensen aangenomen om de regels te handhaven... Sindsdien zijn er in totaal 360.000 accounts verwijderd. Ook kunnen mensen die eenmaal in de fout zijn gegaan... niet zo makkelijk meer een nieuw account aanmaken. Terreurverdachte Mohamed Abrini mag van de Belgische rechtbank worden uitgeleverd aan Frankrijk... om terecht te staan voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Wel moet hij daarna zijn straf uitzitten in België. Abrini staat bekend als de man met het hoedje... bij de aanslagen op vliegveld Saventum afgelopen maart. Maar hij is ook gezien met Salah Abdeslam, een van de aanslagplegers in Parijs. De prijs van autogas is in Nederland de afgelopen zes jaar niet zo laag geweest als nu. De adviesprijs aan de pomp voor een liter LPG is gezakt naar iets minder dan 71 eurocent, meldt het consumentencollectief United Consumers. Volgens de organisatie wordt de prijsdaling onder meer veroorzaakt doordat er steeds meer olie wordt geproduceerd, de grondstof voor LPG. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder... waardoor de temperatuur in het binnenland zakt tot zo'n 8 graden. Morgen wordt het vanuit het zuidwesten bewolkt... en kan er later op de dag een bui vallen, mogelijk ook met onweer.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 Vier nieuwe werkjes in dit, eh, in dit twee uur durend gebeuren En we beginnen met eh, een nieuwe eh, artiest, Kev Os, zo noemt hij zichzelf, zo heet hij natuurlijk niet, maar maakt niet uit... En een, de cd met de opmerkelijke titel Relaxation and Action. Nou, dat zullen we dan ook gelijk straks te horen krijgen. De volgende cd die daarna komt heeft eh, ook een opmerkelijke titel Ghost Stations. Nou, wel zo toepasselijk op de late uurtjes. En eh, die komt van ehm, Marconi Union, een niet onbekende artiest in dit eh, programma. Goed, verder de informatie van deze artiesten en alle andere artiesten op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. once again. सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम हाय गुरु सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम हाय गुरु सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम हाय गुरु सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम हाय गुरु सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम वाहे गुरु nam, nam, nam, nam, nam, nam, Satnam, nam, Satnam, nam, Satnam, nam, Waheguru. nam, Satnam, nam, Satnam, nam, Satnam, Waheguru. Satnam, nam, Satnam, nam, Satnam, nam, Waheguru. nam, Satnam, nam, Satnam, nam, Satnam, Waheguru. Sat sat sat nam, nam, nam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Vahe Guru. Sat sat sat nam, nam, nam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Vahe Guru. Sat sat sat nam, nam, nam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Vahe Guru. Sat nam, sat nam, sat nam, Vahe Guru. sat nam, sat nam, Satnam, Satnam, Vahe Guru. सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम वाहेगुरु 實冧實冧實冧實冧實冧實冧壞布實冧實冧實冧實冧實冧實冧壞布實冧實冧實冧實冧實冧實冧壞布實冧實冧實冧實冧實冧實冧壞布 giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mãi cũng giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mãi cũng giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mãi cũng giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mãi cũng giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mãi cũng nam nam nam Satnam nam Satnam nam Satnam nam Ai Guru Satnam nam Satnam nam Satnam Satnam Ai Guru Satnam nam Satnam nam Satnam nam Ai nam Satnam Satnam Satnam Satnam Satnam nam Ai nam Satnam nam Satnam nam Satnam nam mai Guru Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Guru Satnam, Nam Satnam, Nam Satnam, Nam Vaheguru.